Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Witte Huis verwacht dat Iran gewoon scheepvaart toestaat in de straat van Hormuz. Iraanse media melden vanavond dat de belangrijke zeestraat weer dicht gaat voor olietankers... als reactie op de Israëlische aanvallen op Libanon. Maar de woordvoerder van het Witte Huis zegt wat anders te horen, vertelt correspondent Rudy Bauma. Dat achter de schermen de VS toch wel degelijk zou zijn verzekerd dat die straat van Hormuz open is en open blijft. En ze zei ook dat de onderhandelingen in Islamabad zaterdagochtend beginnen. Dat J.D. Vance daarheen gaat met Steve Witkoff, dat is Trumps vaste onderhandelaar. En Jared Kushner, dat is zijn schoonzoon. Iran is boos vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij vielen vandaag 254 doden. President Trump heeft vanavond opnieuw uitgehaald naar de NAVO. Hij vindt dat het militaire bondgenootschap is getest en heeft gefaald. Trump wijst hiermee naar hulpverzoeken die hij heeft gedaan richting NAVO-bondgenoten. Bijvoorbeeld om de straat van Hormuz te beveiligen. Ondertussen is NAVO-chef Rutte in Washington. Hij gaat straks praten met Trump. Het OM eist in een grote sextortionzaak 9 jaar cel en tbs. De verdachte is een student van 22 uit Spijkenisse. Hij zou bijna 60 meisjes via Snapchat onder druk hebben gezet... om beelden van zichzelf te sturen en hen vervolgens hebben afgeperst. De impact op slachtoffers is enorm, vertelt de persofficier. De impact is eigenlijk even groot als bij dat dit soort feiten in het echt zouden zijn gebeurd. Dat komt omdat deze slachtoffers zichzelf enorm veel verwijten. De politie gebruikt deze zaak in een nieuwe campagne op sociale media om gebruikers te waarschuwen voor sextortion. Het was vandaag officieel de eerste warme dag van het jaar. Daarvan is sprake als het in de beeld minimaal 20 graden wordt. En vanmiddag werd het daar 20,5 graad. De eerste warme dag valt steeds vroeger in het jaar. Het weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar tussen de 5 en 9 graden. Morgen eerst zonnig, s'avonds buien bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij in Noord-Holland. Twee files nog. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Maaser 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Voor Breukelen nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging.